Van 9 uur. Freddy van Tijn met... Dat zegt de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming in een advies aan de regering. Maar de helft van de gedetineerden krijgt ondersteuning aangeboden als ze de gevangenis uitkomen. En dat zouden alle gevangenen moeten zijn, vindt de Raad. Verder mogen gemeenten en gevangenissen bepaalde essentiële informatie niet doorgeven, bijvoorbeeld medische gegevens. Ook houdt het beleid zich niet bezig met toezicht en zijn er grote verschillen in aanpak van de reïntegratie bij gevangenis en gemeenten. De Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali staat ter discussie. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, de vier partijen die een nieuw kabinet willen vormen, willen weten of Defensie de klus wel aan kan. De vier partijen reageren op het Kamerdebat met minister Hennis van Defensie van gisteravond, na aanleiding van een dodelijk ongeval in Mali. De Onderzoeksraad voor Veiligheid onderzocht de zaak en kwam tot de conclusie dat het soms oude materieel niet goed wordt gecontroleerd, dat de medische zorg tekortschiet en dat bij Defensie een cultuur heerst waarbij weinig ruimte is voor kritiek en waarschuwingen. De formerende partijen trekken bijna een half miljard euro extra uit voor verlaging van de werkdruk in het basisonderwijs. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van RTL Nieuws en De Telegraaf. Het geld is voor bijvoorbeeld extra onderwijsassistenten en kleinere klassen. De 500 miljoen komt bovenop het bedrag van 270 miljoen euro dat al was toegezegd. Het nieuws komt één dag voor een grote lerarenstaking. Morgen gaan naar verwachting 30.000 leraren van basisscholen in Den Haag demonstreren. Die demonstratie gaat gewoon door, zeggen de bonden. Het weer, in het noorden wat regen of motregen, later vanavond ook in het midden van het land en vannacht en morgenochtend in het hele land. Morgen aan zee kans op storm, Later op de dag neemt de wind wat af en het wordt morgen 15 graden.